Restaurants en hotels blijven dicht. De regering koerst erop aan dat de horeca op 7 januari mag heropenen. Door de tijdelijke lockdown die in Oostenrijk tot nu toe van kracht was... is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen gehalveerd. In de hoofdstad van Wit-Rusland, in Minsk, hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd om het aftreden van president Lukashenko te eisen. Zeker 300 betogers werden opgepakt, zegt de politie. Sinds de verkiezingen in augustus protesteren Wit-Russen in verschillende steden elke zondag. In Minsk gebeurde dat vandaag in verschillende woonwijken en waren op verschillende plekken protestmarsen. Dat maakt het moeilijker voor de politie om in te grijpen. Volgens de demonstranten is er gefraudeerd en heeft niet Lukashenko de verkiezingen van 9 augustus gewonnen, maar oppositieleider Tiganovskaya. Het Westen herkent de herverkiezing, herverkiezing pardon, van Lukashenko ook niet. In Venezuela zijn omstreden parlementsverkiezingen. President Maduro hoopt ermee van de partij van oppositieleider Guaido af te komen. Guaido wordt door meer dan 50 landen erkend als de enige legitieme president van Venezuela, ook door Nederland. En de Nederlandse handbalsters hebben ook het tweede duel op het Europees kampioenschap verloren. Het werd 25-27 tegen Kroatië. Oranje is de huidige wereldkampioen. Het had het openingsduel tegen Servië ook al verloren. Het staat nu op de vierde plaats in de groep. De eerste drie landen gaan naar de volgende ronde. Dus Nederland moet dinsdag van Hongarije winnen... om nog een kans te maken op die volgende ronde. Het weer, vannacht op steeds meer plaatsen regen... en in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw, een graad of twee. Morgen overdag regen die langzaam naar het noorden trekt. Het gaat stevig waaien, vooral aan zee. Temperatuur van 4 tot 6 graden.